uur. Patrick Holtkamp met het nos Het noordoosten van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van orkaan Sandy. Naar verwachting komt de orkaan morgen aan land, ergens tussen de steden Washington en Boston. Dat is het dichtst bevolkte deel van de VS. Er wonen tientallen miljoenen mensen. Autoriteiten in de staten die op het pad van de orkaan liggen... hebben evacuaties gelast van laaggelegen gebieden. In New York wordt gevreesd voor overstroming van de metro. Het stadsbestuur overweegt het ondergrondse vervoerssysteem te sluiten. De zomertijd heeft weer plaatsgemaakt voor de wintertijd. Om drie uur vannacht werd de klok een uur teruggezet. Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op... waardoor het ochtends eerder licht wordt en s'avonds eerder donker. In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. In Vught is een man onder de trein gekomen en overleden... toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tijdelijk stilgelegd. Bij een busongeluk in Jordanië zijn vier Belgen omgekomen. Ook raakten twaalf Belgische en twee Luxemburgse toeristen gewond. Ze zaten in een busje van reisorganisator Thomas Cook... dat in de plaats Karak tussen Petra en Amman tegen een ander voertuig botste. De toeristen waren op weg naar de stad Akaba in het zuiden van het land. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Steven de Jong en Sean Yates zijn opgestapt als wielerploegleiders van Team Sky... Dat meldt de Engelse krant The Sunday Telegraph. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contract moeten tekenen... dat ze zich nooit met doping hebben ingelaten. Of dit de oorzaak is van het vertrek van de Jong en Yates is niet zeker. Het weer overdag zonnig, droog en 9 graden. Vanaf morgen overwegen bewolkt, met later in de week kans op regen. Dit was het NOE. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 I want to go. I will go. the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will go home. play with me, my 106.9 Zie See no time for hiding your care.